9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Forum voor Democratie werd de grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten... maar lijkt in meer dan de helft van de provincies niet in het bestuur te komen. De opvattingen van de partij over het klimaat lijken het grootste struikelblok te zijn... voor deelname aan de provinciale coalities. In vijf provincies, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland... verkeert de formatie nog in een vroeg stadium. In de overige zeven heeft de informateur een andere coalitie geadviseerd... of is Forum zelf afgehaakt. De mogelijkheid voor staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... om in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen aan een asielzoeker... wordt op 1 mei geschrapt. Het vervallen van deze discretionaire bevoegdheid... was een van de afspraken uit het akkoord over het kinderpardon in januari. In plaats van de discretionaire bevoegdheid... krijgt de Immigratie- en Naturalisatiedienst nu de mogelijkheid... om schrijnende gevallen een tijdelijke verblijfsvergunning toe te kennen. De zender Comedy Central ligt onder vuur van de drankindustrie... vanwege een nieuw programma waarin BN'ers die duidelijk hebben gedronken... op een grappig bedoelde manier verhalen vertellen uit de vaderlandse geschiedenis. Het programma moedigt volgens de biermerken Grols en Heineken... overmatig alcoholgebruik aan. Grote alcoholproducenten dreigen met het stoppen met adverteren... op de zender Comedy Central. En Grols heeft dat al gedaan. Comedy Central Benelux zegt dat iedere uitzending voorafgegaan zal worden... van een duidelijk zichtbaar advies. Limburg gaat de wasberen in de provincie toch niet afschieten. De provincie heeft besloten dat de dieren opgevangen kunnen worden. Limburg wilde onder meer van de ongeveer 100 wasberen af... omdat ze gezondheidsrisico's met zich mee zouden brengen. En bovendien komen ze van nature niet in Nederland voor. Er was veel protest tegen dat plan... en de provincie heeft nu betaalbare opvang gevonden. Het weer. Opklaringen en wolkenvelden. In het noorden kan een winterse bui vallen. Morgen begint koud met lokaal kans op lichte vorst.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 wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z.